Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De nieuwe president van de Nederlanders. Het bruto loon gaat met bijna een ton omlaag naar 315.000 euro. Daar komt nog wel een pensioenbijdrage bovenop. Ook de andere leden van de directie van DNB gaan minder verdienen. De termijn van bankpresident Welling loopt op 1 juli af. Het is nog niet bekend wie hem gaat opvolgen. De Tweede Kamer drong vier jaar geleden al aan op verlaging van het salaris van de bankpresident. Die moest meer in lijn zijn met de balken en de norm. Met ruim 3 ton zit het salaris van de nieuwe bankpresident daar nog ver boven. De positie van de Rotterdamse PvdA-wethouder Schreier is onhoudbaar geworden. De PvdA-fractie in de gemeenteraad eist dat hij onmiddellijk zijn ontslag indient. Schreier zegt dat hij door zijn eigen partij gedwongen wordt om asociale bezuinigingen binnen zijn portefeuille door te voeren. Eerst zegt zijn collega-wethouders daarom al het vertrouwen in hem op en later dit ook de PvdA-fractie dat. Op de gemeentelijke begroting voor de bijstand is een gat ontstaan dat Rijer wil oplossen met 100 miljoen euro aan bezuinigingen. Maar dat vinden de andere wethouders en dus de PvdA niet ver genoeg gaan. In Londen is de belangrijkste weg naar Buckingham Palace vanochtend enkele uren dicht geweest. Een Noord-Ierse splintergroepering dreigt volgens de Britse politie een bom te laten ontploffen in het centrum van Londen. Er is volgens de politie geen specifieke locatie of tijd genoemd. Het is niet duidelijk waarom juist de weg naar het paleis werd afgesloten. Na een uitgebreide zoekactie ging de weg weer open. In een andere straat in de Britse hoofdstad werd een verdacht pakketje door de politie onderzocht, maar dat bleek geen explosief te zijn. De bommelding komt een dag voor het bezoek van koningin Elisabeth aan de Republiek Ierland. Het is het eerste bezoek sinds de Ierse onafhankelijkheid. Dan het weer, vanavond bewolkt en plaatselijk motregen, minima vannacht rond 12 graden. Morgen vooral ten noorden van de rivieren lichte regen, in het zuiden later op de dag wat zon. Middagtemperatuur dan tussen 14 en 19 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoeterwoude 5 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. Op de A12 Utrecht-Arnhem voor Bunnik 2. De A13 daarna richting Rotterdam voor afrit en Rode Reis 4. De A15 Europoort Rotterdam voor van Vaanplein 3. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Knopend de 3 kilometer. A28 Utrecht Amersfoort voor afrit en Dolder 3.